Jan Haring is een man die leeft aan de zee. Hij gaat er vissen vangen en brengt ze ons mee. Trotseert elke storm, iedere oceaan. Want met zo'n kapitein zal een boot nooit vergaan. Ik hoop het. We gaan op en neer. mee. Op zee met Jan Haring, op de golven door de wind. Op zee met Jan Haring, met de plank op de zee. Op zee met Jan Haring, op de golven door de wind. Op zee met Jan Haring. op zee met Jan Haring. Met een vlam. op de zee, op zee met Jan Haring. Op de golven door de wind.